Uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Drugsbaron Jos L. moet 24 jaar de cel in. Hij wordt ook wel Bolle Jos genoemd. Volgens de rechter smokkelde hij duizenden kilo's kook... via de havens van Rotterdam en Antwerpen. En ook gaf hij de opdracht om iemand om te leggen. Dit mislukte uiteindelijk. Een flinke waslijst dus aan dingen, maar Bolle Jos zit niet meteen vast. Hij is bij verstek veroordeeld, want hij is al jaren spoorloos... vertelt verslaggever Remco Andringa. Het betekent dat als eh, hij ooit wordt gevonden en in een land zit dat mensen uitleven dat hij dan een groot probleem heeft. Want eh, ja, dan zal Nederland hem willen hebben om die 24 jaar uit te zitten. Maar ook in België is Jos L. al veroordeeld eh, tot 12 jaar. En hangt hem nog eens een keer 12 jaar boven het hoofd in weer een andere zaak. Dus ja, als hij ooit tegen de lamp loopt, dan zal hij heel, eh, ja, zal hij heel, heel, heel lang achter de tralies verdwijnen. De politie is hem nog steeds aan het zoeken. Er ligt 200.000 euro klaar voor degene met de gouden tip. Over een half uurtje beginnen in Luxemburg de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de EU. Dat land wil graag in 2030 lid zijn van de Europese Unie. Ze vroegen dat lidmaatschap aan toen Rusland twee jaar geleden Oekraïne binnenviel. Het is voor het eerst dat de EU zulke gesprekken voert met een land in oorlog. Ook Moldavië wil lid worden, daar wordt later ook over onderhandeld. Guus Meeuwens heeft een lintje gekregen. Hij is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen... die een bijzondere bijdrage aan de samenleving hebben geleverd. Guus Meeuwens staat vanavond en morgen nog in het stadion van PSV... voor zijn Groots met Zachte G-concerten. Die van morgen is de laatste. En er zijn nog uitwegen voor Vitesse. Vanochtend werd bekend dat de club geen proflicentie krijgt van de voetbalbond... dat er geen sluitende begroting is ingediend. Maar Vitesse gaat daartegen in beroep. En omdat dat weer even tijd kost... hebben ze ook meer tijd om de financiële boel te regelen. En er is net een nieuw iemand gevonden die flink wat geld in de club wil pompen... zegt mijn collega Sande van de sportredactie. Op dit moment lijkt er geen obstakel meer in de weg te liggen... voor het eh, geld wat ze nodig hebben. Want die investeerder zegt ik wil die gaten dichten... en ik wil ook eh, Coley Perry afkopen, dat gaat hij doen... Dus eh, de Amerikaanse investeerder die nu een miljoenenlening had uitstaan bij Vitesse. En dat was nodig om überhaupt volgend jaar door te kunnen gaan. Daarmee zou het dus goed kunnen komen. Zo niet, dan kan Vitesse ook nog naar de rechter.